Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koerdische strijders zijn de Noord-Iraakse stad Sinjar verder binnengetrokken. Volgens een journalist van het Britse persbureau Reuters... lopen honderden strijders langs een van de belangrijkste straten van de stad. Het lijkt erop dat de Peshmerga-strijders de stad in handen hebben. De Koerden willen Sinjar heroveren op IS. Gisteren zeiden ze al dat ze belangrijke vorderingen hadden gemaakt... en 150 vierkante kilometer op IS hadden veroverd. De terreurbeweging nam Sinjar in augustus vorig jaar in. Duizenden mensen kwamen daarbij om het leven... en tienduizenden mensen vluchtten de bergen in. Belastingvrij winkelen op Schiphol is een illusie, zegt de Consumentenbond na onderzoek. Reizigers die buiten de EU vliegen en daardoor tax-free mogen shoppen... betalen voor hun aankopen net zoveel als reizigers binnen de EU... die wel btw moeten betalen. Het belastingvoordeel waar de intercontinentale reiziger recht op heeft... verdwijnt volgens de Consumentenbond helemaal in de zak van de winkelier. In een internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn heeft brand gewoed. Dat gebeurde in de buurt van Hilversum. De brand werd al snel geblust. Wel was het treinverkeer rond Hilversum enige tijd gestremd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen door de brand. De Amerikaanse Secret Service is opnieuw in opspraak geraakt. Een medewerker is opgepakt voor het versturen van naaktfoto's van zichzelf... aan iemand van wie hij dacht dat het een meisje van 14 was. In werkelijkheid was het een undercover agent. De Secret Service moet president Obama beveiligen, maar is geregeld het middelpunt van schandalen. Een groot deel van de medewerkers van de jeugdopleiding van Ajax wil dat Wim Jonk blijft. Ze hebben een open brief geschreven waarin ze hun steun betuigen aan het ontslagen hoofdopleidingen. Jonk werd op voordracht van Johan Cruijff aangesteld bij Ajax, maar het boterde niet met onder meer trainer Frank de Boer en algemeen directeur Mark Overmars. Het weer, eerst hier en daar regen, daarna zonnige periode... maar vanmiddag weer stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. In het noorden kan het stormachtig waaien, windkracht 8. Het wordt 13 of 14 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Bunschoten 4 kilometer na een ongeluk... De linkerrijstrook is daar afgesloten. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Plein 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweert 15 kilometer file, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij.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 u kent hem van de Dizzy Mans Band. Ten graven moeten dragen helaas. En ja, hij, hij, was ook fan van Paul Weller. En die zong een prachtig nummer You Do Something To Me. nog maar een jaar geleden speelde ik dat nummer live met Jacques Kloes in Beverwijk tijdens een muziekfestival. Ik kan me bijna voor, niet voorstellen dat, dat Jacques er niet meer is. We missen hem nog elke dag, want het was een fenomenaal zanger. En, eh, maar dit is een eh, uitvoering van You Do Something To Me van Paul Weller... Eh, door Jan Akkerman, natuurlijk onze beste gitarist in Nederland. Althans, als ik het zo mag, mag verkondigen. Akkerman op gitaar natuurlijk. dit is een van de Noordzee Jazz eh, Festivals. Nummer van eh, Paul Weller, vocalist Paul Weller. Met You Do Something To Me. We gaan genieten van een eh, virtueus jazz trompetist. En dan heb ik het over Erik Vloermans. rol ook weggelegd voor Jan Akkerman op Het nummer heet Pythons. Erik Samen met eh, Jan Akkerman. muzikanten, eh, fantastisch. Jan Akkerman en eh, Erik Voermans eh, trompet... tijdens een van de Sea Jazz Festival. Does anybody really know what time it is? Dan heb ik het niet over de tijd in Amsterdam... maar de tijd in Chicago... 17 over 11 voor de luisteraars die dat uh, willen weten van me. 18 over 11 precies. As I was walking down the street De fenomenale groep Chicago. Ik heb ze ooit gezien live in het Rijgebouw, het Rijcomplex in Amsterdam tijdens een groot concert wat ze daar gaven. En natuurlijk met If You Leave Me Now als, eh, als grote hit. Een ballad, daar scoort zo'n groep ermee. Maar ze waren natuurlijk ook jazzy muzikanten met een uitstekende blazersectie. Daar heeft ze dus juist van kunnen genieten. Doesn't anybody, does anybody really know what time it is? Nou, bloed, zweet en tranen is niet alleen maar van André Hazes. Nee, nee, nee. Eh, ook een uitstekende eh, Amerikaanse groep, Blood, Sweat and Tears... hebben zich rond het spinning wheel begeven. Een klassieker, maar toch... spinning wheel turns En de Tijuana Ja, luisteraars, het is op de zondagochtend misschien nog wat vroeg... om aan de zoute pinda's te beginnen. Maar als van Charlie Parker en Dizzy Gillespie ligt... is dat helemaal niet het geval. Salt Peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts, Salt peanuts. zoute pinda's op de vroege zondagmorgen. Nou, luisteraars, dan bent u in ieder geval... Eh, eh, heb ik een hartig woordje met u gesproken. Zo is het toch maar net. We gaan even genieten van Dusty Springfield. Die heeft een mooie versie van The Windmills of Your Mind. Like a circle a Like a wheel within a wheel.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 Was it summer? Your Mind, Dusty Springfield. Vinnie Calayuta is een fenomenaal drummer. En eh, hij heeft ook eh, altijd goede muzikanten om hem heen. Daar kunnen we nu getuigen van zijn. Want zijn groep, de Vinnie Calayuta groep... vertolkt een prachtig eh, nummer getiteld Darlene's Song. Eh, drummer Vinnie Kalayuta met zijn groep. dit was de Rainmaker. Rosemary Clooney, daar gaan we van genieten met You Make Me Feel So Young. make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful flame to be flung.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 Ja, en ik eh, zei het al eerder in de uitzending, luisteraars. 6 november werd er 17,1 graden gemeten. De warmste dag ooit gemeten sinds de eerste metingen eh, begin jaren 1900. Als het gaat om de temperatuur eh, in, op de 6 november. Nou, dan zeg je natuurlijk tegen jezelf... It might as well be spring. Sarah as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it is? spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rose Stielemans. applaus voor eh, natuurlijk niemand minder dan uh, Toet Stielemans. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Het is alweer uh, bijna 12 uur. Dat wil zeggen dat ik het laatste nummer voor u ga draaien. En dat is Jan Square Dance van Dave Brubeck. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u een hele fijne zondag. Dit was ZFM Jazz. En ik ben er de volgende keer weer. Volgende maand, zo tussen Sinterklaas en kerst. het wordt echt een, een, een programma. Eh, met als gast Martijn Lutmer, want die heeft mij gisteravond eh, gevraagd... of hij eh, zijn nieuwe kerstalbum mag komen presenteren hier in de studio...